uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er komt in Nederland voorlopig geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte. Het kabinet gaat dat morgen bekendmaken, zeggen Haagse bronnen. Vandaag kwam het Outbreak Management Team bij elkaar om een advies op te stellen over de mondkapjes. Het kabinet ziet daarin geen aanleiding om de regels landelijk aan te scherpen. Wel kan het zo zijn dat er op lokaal of regionaal niveau een mondkapjesplicht wordt ingevoerd donderdag komt het kabinet ook nog met een besluit over quarantaine bij terugkeer uit een risicogebied, schrijft premier Rutte op Facebook. Een vroeg zelfportret van Rembrandt heeft vanavond op een veiling in Londen bijna 14 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan de 13 miljoen die van tevoren werd verwacht. En het hoogste bedrag dat ooit werd betaald voor een zelfportret van de Hollandse meester uit een privécollectie. Rembrandt schilderde het betrekkelijk kleine portret toen hij 26 was. Mogelijk als een soort visitekaartje voor zijn aanstaande schoonfamilie. Hij staat erop met een zwarte hoed en witte kraag. Onderzoekers hebben bij de Haringvlietsluizen volwassen exemplaren van de elft gevonden. Dat is een vissoort waarvan werd gedacht dat hij in onze wateren was uitgestorven. De haringachtige vis die leeft grotendeels in zee, maar trekt in het voorjaar de rivieren op om zich voor te planten de laatste jaren is er in Duitsland veel gedaan om de Elft weer terug te krijgen in het stroomgebied van de Rijn. En dat lijkt dus gelukt. En bij voetbalwedstrijden in de Premier League mogen vanaf 1 oktober weer toeschouwers komen, zij het in beperkte mate. Dat heeft de Britse minister van Sport gezegd. Daarna wil hij het aantal toeschouwers in stapjes verhogen als het verantwoord is. Er wordt nu gewerkt aan een plan en de minister heeft alle vertrouwen in de haalbaarheid ervan, zegt hij. Het zal niet lukken om al bij het begin van de competitie fans toe te laten. de plannen die gelden ook voor andere sporten waar doorgaans veel publiek op afkomt. Het weer nog de komende uren vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden kan er nog lokaal een bui vallen. Morgen schijnt geregeld de zon en wordt het 18 tot 23 graden. Ook dan in het noorden nog kans op een enkele bui.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 Do all of them request me banana. Till I come and no want go home. een one time, two time, them want more. Till I come and no want go home. Give me three times, sometime them want four. Till I come and no want go home. have a a girl she Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna recommend my banana. Your mama say that's the manana, so me do it, so me do it, so And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them way. You know, say, cause so me do I say me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them way. With it, group, drop. me plantation. New girl from France, so them want share one me say we. Me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we. Say like. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they, yo. They like come and love and go for with it, crew drop. 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...